10 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid maakt zich zorgen over het stijgend aantal ongevallen met ouderen die alcohol hebben gebruikt. Vorig jaar kwamen zo'n 5055-plussers op de eerste hulp terecht na een ongeval waarbij alcohol een rol speelde. Drie jaar daarvoor ging dat nog om zo'n 3000 mensen. Dat blijkt uit een rapport van Veiligheid NL. Blokhuis wil met de oudere bonden in gesprek over het problematisch drankgebruik onder 55-plussers. Van de 37 JSF-straaljagers die Nederland heeft besteld... kunnen de laatste drie mogelijk niet worden betaald. Op dit moment is de dollarkoers ongunstig, zegt Defensie. In 2013, toen Nederland besloot de toestellen te kopen... was de dollarkoers gunstiger. Volgens Defensie kan de situatie weer anders zijn... als de toestellen uiteindelijk worden afgerekend. Met ingang van het nieuwe jaar moet minimaal 80% van de postbezorgers een arbeidscontract hebben. Dat heeft het kabinet besloten. De principeafspraak werd al in 2011 gemaakt, maar nu is er dus ook een definitieve ingangsdatum. Door de digitalisering worden steeds minder traditionele post bezorgd. Het kabinet wil de postbezorgers beschermen. PostNL voldoet al aan de afspraken, zegt de staatssecretaris Keizer, maar bij concurrenten als Cent moet volgens haar nog veel gebeuren. Nederlanders zijn laks met het vervangen van hun ruitenwissers. Dat zegt de autobranchevereniging BOVAG na onderzoek. 96% van de automobilisten vervangt de ruitenwissers te laat. Ze kopen pas nieuwe als er strepen op de voorruiten komen... als de ruitenwissers over de voorruit schrapen of als het rubber loslaat. En het weer dan nog, buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Er is ook wat zon en het wordt 3 tot 5 graden. Ook morgen kans op een bui, maar op veel plaatsen 1 of 2 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de Randstad beginnen nu op te lossen. Dit zijn de drie belangrijkste uitzonderingen. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk, 7 kilometer. Na een ongeluk, de weg is vrij, maar daardoor toch ook file op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouda. Bij knoop het 12 kilometer.